Afgelopen zaterdag werden de Turken al met 3-0 overklast door de Duitsers. Turkije heeft nu zes punten uit vier duels. Het weer, vanavond bewolkt, alleen in het zuiden helder. Morgen overwegend bewolkt, met in de ochtend plaatselijk mist. Middagtemperatuur morgen rond 14 graden.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Cor, het is een tijd geleden weer eh, dat wij een programma samen mochten presenteren voor de luisteraars in Zandvoort. Maar tegenwoordig met uh, computer, met de Jetstream all over de wereld en all eh, over Nederland. Eh, eh, noem maar een paar plaatsen of ze luisteren naar ons. En dat is natuurlijk toch wel leuk, dus dat je luisteraars hebt. Goed, wat heb jij meegenomen voor de luisteraars? Ik, ik heb het meeste muziek meegenomen met, wat, wat een beetje aan de oude stijl is. Dus Oké. Wat, Maar ik eh, wil beginnen met twee nieuwe stukjes straks. Ah, oké, goed. Nou, ik heb meegenomen eh, veel Nederlandse jazz. Want uh, verleden week hadden we weer een fantastisch concert georganiseerd door Hans Rijmers. En Jesse van Roeder, de, de, bekende Nederlandse gitarist. En het was weer genieten geblazen van deze eigenlijk jonge knaap. Maar een virtuoos. Jammer genoeg had hij geen cd's bij zich. Maar ja, ik heb alleen maar cd's van hem gevonden waarin hij met orkest als sideman meespeelt, maar niet als solist. Ja, luisteraars, ik begon natuurlijk het programma met eh, Close to You, gezongen door uh, eh, Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, en ik had het er al over. Ik begin met Nederlandse jazz. En een poosje geleden mocht ik een cd'tje uitlenen aan eh, Tom Hendricks. En die had een verzoek. En dat was Herman Brood. En ik denk, verdorie, dat die, ik heb die cd heb ik, gisteren toen ik dit programma samenstelde eh, tenminste, het gedeelte wat ik dan ga, ga doen. En eh, toen kwam ik hem tegen. Ik denk, die ga ik toch nog een keer draaien. Want eigenlijk eh, heeft hij voortreffelijke jazzmuziek ook gemaakt. Het was niet alleen een hardrocker, maar het was ook een... ja, goed. Wat heb ik uitgekozen? Het o zo mooie My Funny Valentine. Luistert u naar Herman Brood. funny Valentine, sweet little Valentine. You make me smile from the heart. Your lips are laughable, unphotographable Still you're my favorite piece of art If your figure's less than green If your mouth a little weak When you open it to speak for me. Not if you care for me. Thank you. makes the day begin. I've grown accustomed to the tune. He whistles night and noon. His smiles, his frowns, his ups, his downs are second nature to me now. serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to his looks, accustomed to his voice, accustomed to his face. something in the air favoriete zangeressen? En ik heb een, eh, een, stukje meegenomen wat een gemaakt duet is van Eva Cassidy met Katie Malua. En het nummertje heet What a Wonderful World. I see trees that are green Red roses too Dit was dus een stukje van Michiel Boslap van zijn solo LP 2010. Nou, fantastisch. Fantastisch. Dat ja. een, één man eigenlijk zo'n... Prachtig stuk eh, muziek. Maar het is natuurlijk een virtuoos op de, op de piano. Ja, hè? ja, ja, ja, ja goed. Nou, ik heb eh, nu heel wat op anders op de draaitafel gelegd. Ik, ik, ik, ik nog dat aan dus straks, dus dat ik eh, twee stukken van Herman Broods zou draaien. Dit is een, een ander stuk van hem, wat ik persoonlijk ook fantastisch vind. Ik hoop, luisteraars, dat u dat moment mee eens bent. Eh, ja, luistert u naar Herman Brood, het I Get a Kick Out of You. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I had even one sniff, would bore me terrifically too. I get a kick out of you I get a kick every time I see you standing there before me I get a kick, though it's clear to see You obviously don't adore me I get no kick in a plane Flying high with some bird in the sky is my idea of nothing to do.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 No, no, they can't take that away. They Can Take That Away From Me. Ja, luisteraars, ooit geschreven en gecomponeerd dus door de Kurswin eh, Brothers. En hier gezongen door Ruud Brink. Die trouwens ook de tenorsaxofooningpartij voor zijn rekening nam. Hij werd begeleid door Rob Agerbeek op de piano. Harry Emery op de bas. En Jo Kraus op de drums. Kortom, het Rob Agerbeek Ruud Brink kwartet uit de 60e jaren. Leuk om aan te horen. Leuke cd, leuke muziek. Gewoon jammer dat deze eh, Haarlemmer was het, hè, dat hij eh, ja, ons vroeg eh, de benen genomen heeft. En niet meer onder ons is. Maar gelukkig zijn er cd's. Ik heb er een paar van hem. En ik moet zeggen, ja, leuk. Ja. Cor, wat heb jij nog meer neergelegd en uitgekozen? Ik heb een dame meegenomen. Tenminste, een cd'tje van de dame. Een leuke dame? Stacy Kent. Stacy Kent. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord, zouden we zeggen. <laughs> Ze zingt een Frans liedje, C'est Petit Rien. Aha. En het gaat vooral om de solo van de Matt Skelton percussion. Mhm. Dus ik maar horen wat het is. We gaan luisteren. beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. à tout, ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien, trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens que quando o sol de novo clarear, eu já notei sem perceber, já começo a sonhar em poder te ver, te tocar, descobrir. Então provar o que, esse país não tem essa manhã de carnaval. raios do sol é een stukje dus van de New Cool Collective. Dus dus eigenlijk een hele Nederlandse band. Ja. Met een eh, wat goede bres, zangeres. Ja. Ik, had, eh, ik heb ook een paar cd's van ze, maar deze die vind ik toch ook wel eh, heel mooi. Ja, het is lekker zomers hè, met deze zon. Ja, fantastisch. We treffen het weer met het weer. Misschien een van de laatste dagen. Dus luisteraars, als u dit jazzprogramma heeft gevolgd... dan gaat u lekker om 12 uur gaat u het, het dorp in het strand op. Het is gewoon Fantastisch. De meeste strandtenten zijn al eh, weg. Maar we hebben tegenwoordig eh, drie stuks. En daar kunt u natuurlijk een eh, consumptietje gebruiken. En, maar goed, ik maak nu reclame en dat mag eigenlijk niet, heb ik begrepen. Goed, ja, een ehm, jazzprogramma van mij, dames en heren, luisteraars... is natuurlijk altijd... de vibrafoon komt daarin altijd in voor. En ehm, ik heb nu een uh, vibrafonist uitgekozen... die niet zo vaak op ZFM Jazz de beluistering namelijk Dave Pike. En die heeft een uh, cd gemaakt, die heet Masterpieces. En eh, ik heb het stuk uitgekozen, het eerste, eerste stuk wat er op de cd staat. En dat heet Regards from Freddie Horowitz. Luistert u naar Dave Pike. Ja, luisteraars. En zo zitten we alweer tegen de klok van 11. En eh, zit vanmorgen het eerste uur ZFM Jazz er alweer op. Vanmorgen met veel plezier samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Ja, luisteraars, eh, blijft u gewoon eh, luisteren. straks komt het nieuws en daarna zijn we natuurlijk weer terug.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 De Amerikaanse zanger Solomon Burke... Hij kwam vanmorgen aan op Schiphol met een vlucht uit Los Angeles voor een optreden met De Dijk in Nederland. Volgens de marechaussee is hij overleden in het toestel na de landing. Solomon Burke heeft zelf weinig grote hits gehad, maar uitvoeringen van zijn liedjes door anderen zijn klassiekers geworden. Zoals Everybody Needs Somebody to Love. Solomon Burke is 70 jaar geworden. Treinreizigers moeten vandaag rekening houden met een andere dienstregeling en een langere reistijd. NS en ProRail testen een speciaal schema dat van kracht wordt bij extreem winterweer. Vandaag wordt het schema getest waardoor ook bij extreme omstandigheden treinen kunnen rijden.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 Volgens autoriteiten zijn de zeven inzittenden van de Hercules omgekomen. Het toestel is de civiele variant van het militaire vrachtvliegtuig. De Hercules kwam van een vliegveld bij de stad Bagram. Over de oorzaak van de crash en de nationaliteit van de inzittenden is nog niets bekend. In Frankrijk is opnieuw massaal gestaakt en gedemonstreerd tegen de verhoging van de minimumpensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar. Vandaag waren er nog meer mensen op de been dan bij vorige demonstraties. Volgens de Franse regering bijna anderhalf miljoen. De vakbonden spreken van 3,5 miljoen betogers. Het was de tweede 24 uur staking deze maand en er deden voor het eerst ook studenten en scholieren aan mee. Veel treinen vielen uit en ook het vliegverkeer was ontregeld. De Eiffeltoren was gesloten. De Franse regering is niet van plan om de pensioenplannen in te trekken. Verhoging van de pensioenleeftijd is volgens de regering nodig om het Franse begrotingstekort terug te dringen. Duitsland is de komende twee jaar lid van de VN-veiligheidsraad. De algemene vergadering koos vandaag ook India, Zuid-Afrika en Colombia als tijdelijk lid. Om de vijfde zetel werd gestreden door Canada en Portugal. Portugal kreeg de zetel nadat Canada zich had teruggetrokken. De Veiligheidsraad bestaat uit 15 leden, waarvan vijf een permanente zetel hebben. Dat zijn de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De andere tien zetels roleren. Elk jaar worden vijf nieuwe landen gekozen. Voor Turkije lijkt kwalificatie voor het EK voetbal ver weg. De ploeg van trainer Guus Hiddink verloor uit in Baku, verrassend met 1-0 van Azerbeidzjan.